Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Calais leidt de staking van havenarbeiders opnieuw tot grote problemen voor vrachtwagenchauffeurs. Ook gisteren ontstonden lange files en kwam de veerdienst stil te liggen. Transport en Logistiek Nederland zegt dat de Franse havenstad vandaag totaal onbereikbaar is. Op verschillende plaatsen zijn opstoppingen ontstaan en zijn wegen afgesloten. De situatie wordt verergerd doordat vluchtelingen in Calais massaal als verstekeling proberen met de trucks mee te liften naar Engeland. Personeel van veerboten voert sinds begin deze week actie in Calais. Medewerkers zijn bang dat ze hun baan verliezen omdat er veerboten worden verkocht. Inlichtingendienst AIVD mag advocaten niet afluisteren zonder toestemming van de rechter. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die was aangespannen door de Nederlandse Vereniging van Strafrechtenadvocaten en het advocatenkantoor Prakke d'Olivera. Dat kantoor ontdekte eind vorig jaar dat het sinds 2003 door de AIVD wordt afgeluisterd. Prakke heeft terreurverdachten als cliënt. De AIVD moet binnen een half jaar ophouden met het afluisteren van advocaten. Interim topman van de IJssel van Holland Casino stapte op. Hij blijkt privéuitgaven te hebben gedaan met de creditcard van het bedrijf. En hij is te laat geweest met terugbetalen. Dat is tegen de regels, zegt het staatsgokbedrijf. De interim topman beaamt dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld. Hij vertrekt per 1 augustus. Omdat hij een functie had, heeft hij geen recht op een ontslagvergoeding. In de eerste helft van dit jaar hebben zeker 135.000 bootvluchtelingen Europa weten te bereiken. Dat meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Het is een stijging van 80% ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. De meeste vluchtelingen komen uit Syrië, Afghanistan en Eritrea. En ze komen vooral terecht in Griekenland en Italië. Het weer, zonnig en warm. Het wordt 27 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 graden landinwaarts. De komende dagen kan de temperatuur zelfs boven de 35 graden komen. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Reewek en Woerden 5 kilometer na een ongeluk. Bij Woerden zijn drie rijstoken dicht. Op de A20 richting Hoek van Holland, er staat 2 kilometer file tussen Maasluis en de afrit Westerlee.